Ook morgen is het wisselend bewolkt en op het noordoosten na droog. Bij een straffe zuidwestenwind wordt het dan maximaal 10 tot 15 graden. En tot zover het radio nieuws. En jawel hoor. Met dank nog aan Nigel Pelders voor de afgelopen twee uur. Heerlijke muziek en sportinfo natuurlijk. We zijn weer aanwezig in ieder geval op de stream en op de kabel. FM wordt aan gewerkt. Dit is de FM The girl, a slick dancer, that you all should know. And she had a dancing partner, his name was Scarecrow. Now Scarecrow, a live gem, and the beat he always lacked. The only thing he feared in life was a lighted match. The pair of them on the floor was always a sensation. They hit the floor so hard, you can feel it rock the nation. Everybody. The one night at the disco. Oh. The witch jumped on the floor. And the first words came out of her mouth. How about some fast girl, bro? I saw the scare, girl, for And they began to dance. And all you could hear was music and feet slaps. They jammed until the morning. I did one drummer said, I ding a ding ding dong. The wicked witch is gone. Everybody. you. I don't believe you heard me. Say what? Rock the nation. Because the witch turned you on, and she was jamming just for fun. Ooh, I gotta say this part. Everybody, follow me now. My, my, my back, my, my, my back, my back's starting to hurt. Everybody, can that fool sing? Sing. Rock the nation. Ding ding ding dong. Rock the nation. Rock the nation. Bij langs gaat hem Funk Nights, Billy en Baby Gap. Die twee komen uit de Gap Band, zoals je wellicht wel weet. Langs gaat hem Funk Night, tegenwoordig op kabel en op de stream. Niet meer op de FM. Dit is Fatback. I love your body language. Thank <laughs> you. hadden een Night. En daarmee werd het precies kwart over vijf. Do you really love me? Do you really love me? En nou, dit is een souvenir. Michael Wickoff, 1983 schrijven we. Hier is Tell Me Love. truth is the light. Just remember, no matter what color, we are all one family. Look out for one another. It's so hard for me. My life is such a mystery. It's so hard for me. Tell me, is it this society? i a genocide where the rich get richer, the poor surprised. Whenever I'm out there looking for work, they give me a look as if I'm some jerk. I try to tell the owner that I really need this job, cause sooner or later my family might starve. He says, fill this out, but no matter what you do, don't call us, but we'll call you. And if I get hired, there's a threat of being fired. Bossing me around like a crook at large, just to let everybody know who's in charge. Doing nine to five, making minimum wage is not enough money. My pockets stay cramped, and I get the same hell working four to twelve. i After getting one job, I'm getting an itch. I'm gonna have to work the graveyard shift. It's so hard for me, my life is such a mystery. It's so hard for me, tell me is it this society? give up. I can't get scared. Suicide, do or die. Find yourself an alibi and hustle on inside. Mommy, Daddy, what went wrong? My life is sings a sad, sad song. the PC boys. A streetwise thug, dealing hard drugs, selling points and sets. Musicals and anything money can get. Pinput players, the hookers, and the johns all run around as if they got charm. A crazy way to survive by destroying their lives. Sooner or later you bid farewell. The rest of your life is spent in a cell. Look at you now, you're lost, you're dumbfound. Walking around, your worries got you down. Now you realize after going to jail that the man of the hour too sweet Baby sour has no cloud in this town. You silly goose, she thought she had juice. Thank en Wildflower. The People's Message was dat hier bij de Funk Night. Nu de Valentine Brothers op kabel en op de stream. Eteren, dat doen we niet meer aan. Have a good time is dit. Vijf voor half zes hier bij de Funky. Hey, baby, Gimme, Gimme, Gimme. Narada, Michael Walden en Jam the Night was dat. 7 over half 6. Langs ZFM Funk Night tot 7 uur. Na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Class is dit. En sexy. over deze formatie. Glass was dat en Sexy. En dit is een souvenir. En met oprecht, oprecht een souvenir moet ik eigenlijk zeggen. Op 1983 en is van niemand minder dan The Whispers. Hier is Keep On Loving Me. baby, with all my heart. van The System en een daarvan heet Mick Murphy. Pleasure Seekers was dat. Je kent ze ook wel van You Are In My System. Hun grootste hit zou ik willen zeggen. Nou, het is in ieder single geweest. En dit is Wiki Rouse. Komt uit de playlist. Hier is She Knows. 9 voor 6 precies. Dadelijk hoor je het nieuws nog. En dan deel 2 van Langs gaat er een Funk Night, aflevering 167 hier. Heroes. En dit is de laatste van het uur. Chocolate Milk, take it off. Welkom hoor je het NOS nieuws. En deel 2, uur 2 beginnen we dadelijk met de unreleased mix van Janet K. Eternally. Dit is de funky tot 7 uur. Take it off, baby. get all the but you feel the fun. gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. Onderwijsminister Slop laat de inspectie onderzoek doen naar de gereformeerde scholengemeenschap in Gorkum, die volgens NRC homoseksuele leerlingen dwingt om uit de kast te komen. Oud-leerlingen verklaarden dat de schoolleiding hen dwong hun ouders te vertellen over hun homoseksuele gevoelens, ook als ze daar zelf nog niet klaar voor waren. Ze werden net zo lang opgesloten in de kamer van de zorgcoördinator totdat ze het hun ouders hadden verteld. Slop noemt dat absoluut onaanvaardbaar. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is voor de derde dag op rij gestegen, vandaag met 17 naar 2238. Van hen liggen er nu 643 op de intensive care, 18 meer dan gisteren. Het RIVM noteerde het afgelopen etmaal bijna 8870 nieuwe coronagevallen. Gisteren waren dat er 1260 minder. En het gemiddelde van afgelopen week stijgt hiermee met zo'n 14 procent. Er kwamen ook 29 coronadoden bij en dat zijn er 4 meer dan gisteren. Van het Field Lab experiment tijdens de voetbalinterland Nederland-Letland zullen de 5000 toeschouwers vanavond weinig merken. Ze moeten zich zo gewoon mogelijk gedragen en mogen naar hartelust aanmoedigen en juichen. Wel worden ze van tevoren getest. Het doel is om de concentratie van aerosolen te meten, de speekseldruppeltjes die corona verspreiden. De invloed van weersomstandigheden en de juichmomenten zijn van belang voor het veilig organiseren van toekomstige evenementen. En op de plek in Minsk, waar vanmiddag een grote demonstratie tegen de Wit-Russische president Lukashenko was aangekondigd, heeft de politie honderd demonstranten gearresteerd. Onder hen zijn ook drie journalisten van een onafhankelijk nieuwsplatform dat regelmatig filmpjes laat zien van gewelddadige politieoptredens. Na een betrekkelijk rustige periode van twee maanden heeft de oppositie opgeroepen tot nieuwe protesten. Het centrum van Minsk was door politieauto's en arrestantenbusjes omsingeld. Het weer vanuit het westen brede opklaringen en overal droog. In de nacht koelt het af naar 3 tot 7 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt en op het noordoosten na droog. Bij een straffe zuidwestenwind wordt het morgen 10 tot 15 graden. Tot zover het nieuws. Info en hits. Oh yeah! we zijn ook weer op FM te beluisteren. Dit is voor als je net inschakelt of net de FM aanzet of iets op FM hoort. Dit is langs de FM Funk Night tot 7 uur vanavond. En dit is Bernard White. Video Generation. Daarna hoor je Private Eye, Gary Taylor, Jimmy Can, Brutus, Jimmy Bennett, Lakeside, Rough Ticket, Electric Star, Clear, Funk Deluxe en Crown Heights. Zover hier in deel 2 van aflevering 167 van Langstraat FM. für ein Kleid. Oh, it's like a. That's a flick. It's a special. vette F. Private Eye was dat, een souvenir dance symphony was dat. Langs hadden we funky. Dit is Gary Taylor, helemaal niet bekend, maar wel lekker dit. Dit is Looking Back. You're only one. Johnny Camp uit de playlist langs langs we een Funky. Dit, dit is ook erg eh, bekend vanuit dit programma dan in ieder geval. Dit is Brutus en Excitation. is. En die horen de maxi-versie daarvan. Om drie voor half zeven precies. Funky. Ja, dit komt uit de playlist. Jimmy Bennett and the Family. Hier is Hold That Groove. I said, in the Don't lose realize that it's alright to give up a little, little tight. I'm looking for a girl who wants to fall in love. If you're not her, you're not my type. But are you looking for? Do you want someone to be with you right by your side? I wanna know, can you be my little women mentally have style and who look attractive. that ook al van uh, Fantastic Voyage. De hit die ze hebben gescoord in 19, als het goed heb, in 1981. Funky, dit is Rough Ticket en de Key. 6 over half 7 hierbij, langs we een Funk Night. En na 7 uur dan hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platen praten. Tot 9 uur vanavond. everybody, and listen to me. You can take life Where you want to if you have the key Just party hard and live your life Don't think too much about stress and strife Now I'm not saying to ignore when you're is blocked by a closed door. You need a plan of attack, you gotta find a way. Come on, everybody, let me hear you say, don't stop, don't stop, keep reaching out. You got to keep pushing till you reach the top. Don't stop, don't stop, keep reaching out. You got to keep pushing till you reach the top. Every door has a key that lets you get inside, and the key that opens every door in the world is the key that unlocks your mind. Persistence, that's the key. You got to keep on pushing if you want to be free. You've got the power, you've got the juice, you got your mind together. Now turn it loose. Even de beuker in met Tonight is Right. Precies kwart voor zeven. Playlist plaats nu Clear van een gelijknamige LP. Is it Secret. En je Funk Deluxe met een souvenir. 1984 e van dezelfde LP als This Time. En dit komt uit de playlist Crown Heights Affair. Your Love Makes Me Alter. daarna besluiten we met The Dramatics. You got me hypnotized. When I look in your eyes, you know just how to make my nature rise. Honey, I never felt like this before. You can bet all you got that I'm gonna be coming back for more. I everything you got. The way that you give, that loving keeps my body high. I'm on fire. It's just Daar besluiten we deze show mee. Aflevering 167 van Langs een Fun Night. Nou, dadelijk naar het nieuws voor je Peter Sterrenburg. En dit is Show Me What You Got. The first time I saw you, you look so fine. En door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen...